onder meer door slachtoffers te ronselen... De jury was vijf dagen in beraad nadat vier vrouwen tegen Maxwell hadden getuigd. Zelf weigerde ze voor de rechters te spreken... omdat die volgens haar toch niet konden aantonen dat ze schuldig is. Maxwell's straf wordt later bepaald. Waarschijnlijk moet ze jarenlang de gevangenis in. Epstein zelf is niet berecht. Hij pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis. Vanaf vandaag moeten alle buitenlanders die in Rusland wonen... iedere drie maanden een serie gezondheidstesten ondergaan. Wie dat niet doet, mag niet in het land blijven. Alleen diplomaten, inwoners van Wit-Rusland en kinderen jonger dan zes zijn uitgesloten. Ieder kwartaal wordt getest op een aantal ziektes. En verder moeten alle buitenlanders in Rusland een psychische controle ondergaan... en wordt er een röntgenfoto van de longen gemaakt. Critici wijzen erop dat veel buitenlanders hierdoor uit Rusland zullen vertrekken... uit angst voor privacy-schendingen. Forum voor Democratie wil volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in 50 gemeenten... De partij wil onder meer zetels proberen te halen in steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Maastricht. Vier jaar geleden deed Forum alleen zelfstandig mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. En schaatser Kjeld Nuis kan in februari zijn Olympische titel op de 1000 meter niet verdedigen. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf werd hij vierde... en alleen de beste drie mogen naar Peking.